Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 18 supermarkten in Amsterdam waren vanochtend dichtgelijmd. Het zijn allemaal filialen van Albert Heijn. De sloten en de rolluiken waren dichtgeplakt. Sommige supers konden daardoor niet meteen open. Politie onderzoekt wie er achter de actie zit. Inmiddels is de lijm weggehaald en zijn alle Albert Heijns wel weer open. De Tweede Kamer wil nu echt van het leenstelsel af. En daar zijn studenten blij mee. De basisbeurs moet terugkomen, vinden bijna alle partijen. Het zou deze student ook fijn vinden, ook al heeft ze haar studieschuld beperkt weten te houden. Maar dat komt ook omdat ik heel veel jaren hard gewerkt heb. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van studietijd, eh, tijd met vrienden, ja, noem maar op. En gewoon stress. De Tweede Kamer heeft nog niet afgesproken waar het geld voor de afschaffing vandaan moet komen. Op de Elbroes in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen. De berg is met 5600 meter de hoogste in Europa. Een groep van 19 klimmers werd verrast door slecht weer. Er waren zware windstoten en de temperatuur was gezakt tot min 20. Ze zonden een noodsignaal uit. 14 van hen konden nog worden gered. En is het weer tijd voor een knipbeurt? je hebt in ieder geval genoeg keuze. Het aanbod in kapperszaken is sinds 2017 met 15% gegroeid. In Wateringen in Zuid-Holland hebben ze zes kapperszaken op 150 meter. Goedemorgen, welkom bij de Wateringse Kappersboulevard. Ja, Linda is een van die zes kappers in de straat. Een beetje zonde dat er zes kappers nu zitten, want ehm, buiten de concurrentie... het is gewoon niet leuk om eh, bij elkaar het brood weg te halen. Het houdt een keertje op. Bij haar in de buurt verdwijnen steeds meer andere winkels. Een kapsalon is natuurlijk iets wat nog steeds niet online kan. Dus eh, ja, als er een winkel gevuld moet worden, is dat snel op uiterlijke verzorging. Tijdens de lockdowns moesten kapperszaken een tijdje dicht. Maar ook dat heeft geen effect gehad op het aantal zaken. Tijdens de coronacrisis groeide het aantal kapsalons in ons land met bijna 5%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er op steeds meer plekken zon. Blijft droog bij 19 tot 22 graden. Dit weekend lekker zonnig en nog een paar graden warmer. Al gaat het zondag later op de dag wel regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. 2 kilometer stilstaand verkeer op de N200 Haarlem richting Zandvoort tussen Bloemendaal en het autocircuit. De N207 Alfa aan de Rijn Hillegom is in beide richtingen bij de Leimuiderbrug door technische problemen dicht.